uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Eindhoven Airport mag de komende jaren verder groeien. Volgens een onderzoekscommissie kan de Brabantse luchthaven zo worden uitgebreid... dat het aantal vluchten kan stijgen van bijna 29.000 dit jaar... naar 43.000 in 2020. Het gaat daarbij om vliegbewegingen, een vertrek of een landing. Eindhoven is akkoord met de aanbeveling... maar de twaalf omliggende gemeenten hebben bezwaren tegen de uitbreiding. Rusland zinspeelt op een importstop van alle bloemen uit Nederland. Volgens bronnen van het persbureau Bloomberg heeft het dreigement te maken met de inspanningen van onder meer Nederland om de waarheid over vlucht MH17 boven water te krijgen. De Russen beweren dat er schadelijke beestjes in Nederlandse bloemen zitten die de Russische landbouw kunnen bedreigen. Bij een ongeval op een schip in de derde petroleumhaven in Rotterdam zijn vier mensen onwel geworden. Volgens de politie ademden de vier Turkse bemanningsleden een giftige stof in. Twee van hen zouden er slecht aan toe zijn. Hulpdiensten hebben de bemanningsleden aan wal gebracht. In Uithoorn zijn vanavond twee mensen gewond geraakt bij een aanhouding in een flatwoning. Een agent en een verdachte. De agent werd neergestoken en hij heeft de verdachte daarna neergeschoten. De beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie Spaanse journalisten worden vermist in de Syrische stad Aleppo. Volgens sommige bronnen zijn de drie mannen enkele dagen geleden ontvoerd. De drie verdwenen toen ze aan het werk waren in het noorden van de stad... dat in handen is van islamitische staat. IS heeft diverse westerse journalisten ontvoerd en vermoord. De renners die morgen van start gaan in de 17e etappe van de Tour de France nemen eerst een minuut stilte in acht. De organisatie en de renners herdenken dan de slachtoffers van de crash met een toestel van Germanwings.